1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Door de coronacrisis is het aantal werknemers met een flexibel contract drastisch gedaald. In het tweede kwartaal nam het aantal flexwerkers af met 119.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna een vijfde van hen werkte in de horeca in de bediening. Ook tienduizenden winkelmedewerkers, chauffeurs en schoonmakers kwamen in de afgelopen maanden thuis te zitten. Het aantal werknemers met een vaste baan nam de afgelopen periode juist toe. Reizigers uit Nederland moeten vanaf zaterdag bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk twee weken in quarantaine. Dat heeft de Britse transportminister bekendgemaakt. Ook reizigers uit Frankrijk, Malta, Monaco en Aruba moeten in zelfisolatie. Volgens de Britten is de toename van het aantal besmettingen in deze landen aanleiding voor de maatregel. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt op de hoogte gesteld te zijn van het Britse besluit. Bij Eiburg in Amsterdam is de afgelopen avond een drenkeling uit het water gehaald. De man is gereanimeerd en daarna met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Hulpverleners zochten al sinds het begin van de avond samen met een politieboot het water af. Ook werd er een menselijke ketting gevormd om de man te vinden. Gisterochtend werd door een zwemmer een lichaam gevonden in het water bij Eiburg. Burgemeester Halsma van Amsterdam heeft per direct het strand op Eiburg tot nader order gesloten. De Duitse voetbalclub RB Leipzig heeft zich door een 2-1 zege op Atletico Madrid geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Vlak voor tijd maakte Adams de winnende treffer voor de Duitsers. In de halve finale is volgende week dinsdag Paris Saint-Germain tegenstander. Het weer. Hier en daar nog regenbuien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan ontstaan later op de dag weer buien. Met 24 tot 29 graden is het nog steeds zomers, maar wel minder warm.